uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Franse oud-president Sarkozy wordt weer ondervraagd. Journalisten hebben gezien dat hij met zijn advocaat het gebouw inging... waar hij ook gisteren met de politie sprak. Sarkozy moet uitleg geven over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Hij zal miljoenen hebben aangenomen van de Libische dictator Gaddafi. De Franse oud-president zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De huizenprijzen blijven stijgen, vooral in de grote steden. Ten opzichte van vorig jaar werden koopwoningen in februari gemiddeld 9,5% duurder. Dat is de sterkste stijging sinds september 2001, melden het CBS en het Kadaster. De vraag naar woningen is groot en er zijn weinig geschikte woningen beschikbaar. Door de schaarste daalt het aantal huizen dat wordt verkocht. In januari en februari lag het aantal verkochte woningen 6% lager dan een jaar eerder. Door een storing bij ING vannacht zijn miljoenen transacties twee keer afgeboekt. In totaal gaat het om 3 miljoen transacties. ING zegt dat de dubbele afboekingen zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Tot die tijd zijn klanten hun geld wel kwijt. De bank kan niet zeggen hoe lang het gaat duren voor de problemen zijn opgelost en de klanten hun geld weer terug hebben. In heel het land zijn de stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de inlichtingenwet. Een aantal stembureaus ging wat later open dan gepland, zoals in Hilversum de sleutel van een stemlokaal zoek. Bij een stembureau in Den Haag waren de slotjes van de stembussen niet aanwezig en kon het stemgeheim niet worden gegarandeerd. Inmiddels is dat probleem opgelost.